voorspoedige start. Joris met het NOS-journaal. De NAVO, hoek waardoor hij radicaler werd, dat zegt oud-NAVO-chef De Hoop Scheffer. Het kwam door de snelheid van de uitbreiding van de NAVO en de toezegging in 2008 dat Georgië en Oekraïne lid mochten worden. De Hoop Scheffer onderschatte wat daarop zou kunnen volgen, zegt hij. Hij ziet een direct verband met de oorlog in Georgië in 2008 en die in Oekraïne zes jaar later. Bij aanslagen in de Syrische stad Idlib zijn tenminste 30 doden en tientallen gewonden gevallen, meldt een Turks persbureau. Er zouden vier explosies zijn geweest bij een parkeerplaats in het centrum. Auto's zijn omvergeblazen en huizen in de buurt hebben veel schade. Idlib is de grootste Syrische stad die nog in handen is van rebellengroepen die met elkaar vechten. Na de zware sneeuwval in Frankrijk zal het tot dinsdagmiddag veel sneeuw in de Zwitserse en Italiaanse Alpen. Er kan lokaal 2 tot 3 meter sneeuw vallen. Lokale weerdiensten hebben code oranje afgekondigd, meldt Weerplaza. Dorpen kunnen insneeuwen en in lagere gebieden kunnen rivieren overstromen. Ook is er een grote kans op lawines. Zo'n 60 deelnemers aan een survival run in Beltrum in de Achterhoek zijn onderkoeld geraakt. Ze konden zichzelf weer opwarmen in een sporthal. Bij de tocht lopen mensen door modderige terreinen, weilanden en sloten. Toen deelnemers onderkoeld raakten, werd een wateronderdeel geschrapt. De Britse muzikant Ray Thomas is overleden. Hij was een van de oprichters van The Moody Blues. De band werd in 1967 bekend met het nummer Nights in White Satin. Thomas was een zanger, liedjeschrijver en bespeelde veel instrumenten. Hij was 76 jaar. Het weer. Op de meeste plaatsen is het helder en gaat het licht vriezen. Morgen zonnige periode. In het zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 1 tot 5 graden. Al voelt het door de wind een stuk kouder aan.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 We beginnen met een nieuw album van Ger Gerhard Daum. En zijn eh, album heet, even kijken, Rural, Redewal. Ja, dat zal allemaal wel uh, bijzonder iets zijn. En dan een ander album, ook gloedje nieuw. En deze artiest is ook gloedje nieuw. Eh, is, even kijken, 87 keys. keys ik zit even in het Engels te denken, wat is dat? 87, 87 Keys van Filip Spartov. En dat is een Russische meneer die via eh, de Verenigde Staten dit album heeft uitgebracht via RS Promotions. Okidoki, nou, we gaan beginnen. Peacefulradio.info, daar vind je deze show terug en de playlist. Ik wens je veel luisterplezier. This is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. Hi, I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. website www.spiralingmusic.com. That's spiraling music I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. first mate. We signed on together, coupled our fate, raised up our anchor, determined not to fail. For the heart's treasures, together we set sail. With no maps to guide us, we steered our own course. Weathered the storms when the winds were gale force. Sat out the doldrums with patience and hope. Working together, we learned how to cope. an ocean, love is a boat in troubled waters. It keeps us afloat. When we started the voyage, there was just me and you. But now look around us, we have our But now look around us, we have our own crew. Hi, this is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. stuur u allemaal fijne dagen en een...